12 uur. Dooral Almegens met het NOS-journaal. Minister Slop blijft erbij dat scholen niet hoeven te worden gesloten. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat alle scholen dicht moeten vanwege het coronavirus. Verschillende andere landen hebben zo'n maatregel al genomen. Volgens Slop is sluiting van scholen niet nodig. Wel moeten leerlingen en leraren met gezondheidsklachten thuis blijven. Als daardoor te weinig mensen overblijven op een school... zal Slop niet het onmogelijke vragen, zei hij. Op sociale media verschijnen veel berichten en foto's over lege schappen in supermarkten. Sommige mensen zijn aan het hamsteren. De supermarktbranche zegt dat dat echt niet nodig is... omdat de bevoorrading gewoon doorgaat en er genoeg voedsel is. Vanwege de coronamaatregelen gaat de herdenking van de tramaanslag in Utrecht volgende week niet door. Woensdag zou bij de herdenking de herinneringsplek worden onthuld. Precies een jaar na de aanslag waarbij vier mensen om het leven kwamen. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork blijft de hele maand gesloten. Artis in Amsterdam blijft wel open, alleen de binnenverblijven blijven dicht. Mensen die zondag van plan waren gratis met de trein te gaan... op vertoon van een boekenweekgeschenk, moeten dat uitstellen. De NS heeft de actie voorlopig opgeschort... omdat verwacht wordt dat weinig mensen van de actie gebruik maken... vanwege de coronamaatregelen. De UEFA heeft vanwege het virus volgende week alle wedstrijden... in de Champions League en de Europa League afgelast wedstrijden van Juventus en Real Madrid gingen al niet door. Frankrijk heeft de nationale voetbalcompetitie stilgelegd. En ook in Duitsland en Groot-Brittannië wordt de competitie waarschijnlijk gestaakt. Het weer, vanuit het noorden buiige regen, maar ook af en toe zon. Het waait nog hard, vanmiddag neemt de wind in kracht af. En het is zo'n 9 graden. Morgen wat warmer dan vandaag. En vooral in het oosten eerst nog zon, daarna meer bewolking, maar het blijft wel droog.